Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Binnen de EU is Nederland een van de landen met het strengste asielbeleid. Dat zegt het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie in de Volkskrant. De kans op een verblijfsvergunning voor een asielzoeker is in Nederland kleiner dan bijvoorbeeld in Duitsland, België en Zweden. Nederland ontvangt volgens het WODC weinig vluchtelingen die kansloos zijn, zoals uit Oost-Europa en West-Afrika. Daar staat tegenover dat er relatief veel kansrijke vluchtelingen naar Nederland komen, zoals uit Syrië en Eritrea. Maar voor die groep is Nederland strenger dan andere EU-landen. Het overleg over Syrië in Genève is opgeschort omdat president Assad met steun van Rusland de aanvallen op de oppositie heeft geïntensiveerd. Dat heeft een hoge VN-functionaris gezegd. Het overleg werd gisteren door de speciale VN-gezant opgeschort ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat de Syrische regering eerder lijkt te denken aan een militaire oplossing dan aan een politieke. Het aantal maatschappelijk bewuste consumenten is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2002 boycotte 10% van de kopers bewust bepaalde producten om ethische of duurzame redenen. En twee jaar geleden was dat 15%, blijkt uit onderzoek van het SCP. Nederland loopt met die cijfers achter op andere Europese landen. Honda roept in de Verenigde Staten 2,2 miljoen auto's terug vanwege problemen met de airbags. Doordat die soms met grote kracht openen kunnen er metaaldeeltjes losschieten. Wereldwijd zijn er zeker 11 mensen door om het leven gekomen. Of ook in Nederland auto's terug moeten naar de garage is niet duidelijk. De Amerikaanse conservatieve politicus Rick Santorum heeft zich teruggetrokken uit de race om het presidentschap. De 57-jarige republikein haalde 1% van de stemmen bij de voorverkiezingen in Iowa. Santorum staat bekend als fel tegenstander van legalisering van abortus, van het homohuwelijk en de aanwezigheid van homoseksuelen in het leger. Het weer. Vanochtend gaat het vanuit het westen regenen. In de middag wordt het weer droog. Dan breekt mogelijk in het noorden nog even de zon door.